Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Olympische Spelen zijn officieel geopend. Een half uur geleden gaf de Braziliaanse interim-president Michel Temer... het startschot voor de eerste Spelen in Zuid-Amerika. Drie uur geleden begon de ceremonie in het Maracana-stadion... met verschillende optredens en videoanimaties. Daarin stond de geschiedenis van Brazilië... en het behoud van de natuur centraal. Daarna begon de atletenparade van de 207 landen die meedoen... waarbij Nederland als 143ste aan de beurt was. Vlaggedrager Jeroen Dubbeldam liep daarbij voorop. En zojuist ontstak marathonloper Van der Leiden Lima het Olympisch vuur. Een paar honderd vluchtelingen zijn bij de Italiaanse grensplaats Ventimiglia illegaal overgestoken naar Frankrijk. De Italiaanse en Franse grenspolitie zagen dat niet aankomen. Sommige vluchtelingen renden ineens langs de versperringen naar de Franse grensplaats Menton. Anderen doken in zee om de paar honderd meter naar Frankrijk te zwemmen. Ze kwamen op de rotsen langs de Middellandse Zee weer bij elkaar. De Franse en Italiaanse politie hebben de groep daar omsingeld, maar grepen niet in. De autoriteiten snappen niet hoe de groep langs de politie kon glippen... omdat de bewaking onlangs is verscherpt. De regering van Zuid-Soedan heeft toestemming gegeven voor de komst van een internationale troepenmacht. Dat heeft het samenwerkingsverband van acht Oost-Afrikaanse landen bekendgemaakt. Volgens het hoofd van die organisatie komt oud president Machar terug op zijn post. Die werd vorige maand ontslagen door zijn rivaal president Kier. De troepenmacht moet de bevolking beschermen tegen geweld van milities... die banden hebben met Machar en de regeringstroepen van Kier. De twee sloten vorige maand een bestand na bloedige gevechten in Zuid-Soedan... onder meer in de hoofdstad Juba. Het weer, in het noorden is het bewolkt en het is een graad of 13.